Gert Kluk met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil voor donderdag een brief van het kabinet... met informatie over de moord op Theo van Gogh. De Kamer steunt de verzoek van PVV-leider Wilders... naar aanleiding van een uitzending van een Vandaag. In de uitzending zei hoofdofficier van justitie Van Stralen... dat hij ervan overtuigd is dat Mohammed B. tien jaar geleden hulp heeft gekregen... bij de voorbereiding van de moord. Destijds is wel onderzoek naar handlangers gedaan... maar dat leverde geen bewijs op. B. werd als enige vervolgd en kreeg levenslang. President Obama heeft in een korte toespraak gezegd dat de VS niet alleen staat in zijn strijd tegen islamitische staat. Obama zei dat Amerika wordt gesteund door zijn vrienden en partners. Vannacht heeft de VS doelen van de terreurgroep aangevallen in Syrië met steun van vijf Arabische landen. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan veertig landen aangegeven mee te willen helpen in de strijd tegen IS. De radicaal-islamitische groep is de afgelopen maanden geslaagd grote delen van Irak en Syrië te veroveren. Het cruiseschip Quantum of the Seas is vanuit Duitsland onderweg naar de Eemshaven voor een aantal proefvaarten, waarbij onder meer het kompas wordt getest. Het gloednieuwe schip is 348 meter lang en heeft een diepgang van 8 meter. Om de kolos over de Eems naar de dollar te krijgen wordt de waterstand kunstmatig hoog gehouden met een waterkering. Er is ook extra water in de smalle Eems gepompt. De nabestaanden van de in Deurne doodgeschoten overvallers overwegen een procedure te beginnen om de juweliersvrouw alsnog te laten vervolgen. De nabestaanden kunnen op basis van een artikel uit het wetboek van strafvordering klagen bij het gerechtshof. Het hof kan het OM opdragen de vrouw alsnog te vervolgen. De advocaten van de nabestaanden betwijfelen of er sprake was van noodweer. Ze gaan nu het dossier bestuderen en besluiten daarna of ze naar het gerechtshof stappen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, later van het noordwesten uit buien.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 Cuando se marea dolores Cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.